Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Gaat het natuurlijk weer niet verhaal goed. Heb ik het weer niet goed in de computer gezet? Maakt helemaal niks uit. Als het goed is moet ik dan dit knopje weer indrukken. En dan moet hij het allemaal weer doen. Nu op Radio 501. Hoog tijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. is Hoogland. is Hoogland. 5, 0, 1. Away mouse kennis, Jack zo. PH Fat. Het is een tijdje. Is jullie recht om te springen? Huh? Is jullie? Nou. Spring, motherfucker. Je komt mij nou. Hey bitch, come over here and get fit. chicken and make some fucking breakfast. I get hungry when I sing shit, I'm real. Kinda like the voices that you hear. I walk through walls, man. I love it when you talk about Jesus. I'm like the stuff that happens just after the future. Where you and me can kick it, then we'll maybe do some new shit. Let's do shit. Then you can disappear and walk through walls just like the voices that you hear. with the laser weapon usable in any old position. When I eat the record, whoops. You landed on a planet called platinum. If you make the wrong decisions, inhabit a spider man and happen. Sing my song to Avalanche, take my mystical dragon hand. Lumber your troubles to other bubbles, but that manic man. Girl, I love you so. alleen in die bek te soen Wat ek wou en sê wat ek voel Tien kinders in my flat, tien kinders by die pool Flirt met die beste, slaap met die worst Fly soos een mossie, fuck till it hurts Ek kan my rol meisie, stap met die mankbeen Pop soos een buisie, pap soos een stinkbeen Rijk soos lavent om my arm soos een stonie Uitgemoe by belwom, ek sweer ek fucking wou nie Jack Pedro, deed dit samen met, uh, nou, die is wel heel snel. Jack Barrow deed dit samen met, eh, met PH Vet. Springmoederfucker hoorde je. En daarvoor eh, I Think I Like It van Fakeblad natuurlijk. Welkom. Ik zal even mijn digitale format er weer bij pakken. Het is de 62 e hoogtijd van Hoogland. En ja, ik heb gisteren met Matthijs, en Matthijs van der Meer, mijn, mijn concurrent... in wie nou het allereerst die 100ste aflevering gaat bepalen, of gaat halen, moet ik zeggen... heb ik een, een soort lijstje gemaakt. En daar zie ik allemaal precies wanneer ik nou mijn 100ste haal... en wanneer hij nou zijn 100ste haalt kijken. 16 november is de grote dag dat, eh, dat ik mijn honden staal. En ik zie in week 44, de woensdag van week 44... Dan hebben wij allebei onze 89ste uitzending. Dus dat eh, moeten we ook nog even wat leuks aan gaan verzinnen. Ja, ik zat een heel schemaatje op, eh, op de dingen. Dus als je ooit in de studio bent, dan uh, keer het allemaal goed bij jou. Want ja, wat ik, Matthijs heeft het al gisteren al verklapt. We gaan een, een, een, feestje geven rond die tijd. En dan hebben we allebei onze honderdste gehaald. En daar willen we wel iets leuks mee doen. Dus dan komen allemaal leuke artiesten en, en van alles en nog wat. En misschien jij ook wel. Ja, daar kan ik wel wat leuks op verzinnen soort, soort prijsvraag of zo. En dat dan jij ook naar binnen mag komen. Nou ja, daar ga ik nog even flink over nadenken. Misschien dat ik dan volgende week al een uitkomst heb. Maar ja, dat is waarschijnlijk pas ergens in december. En even kijken, het is nu september natuurlijk. Dus dat duurt nog wel een hele tijd. Dus eh, daar hoor je waarschijnlijk nog veel en veel en veel meer over. Nou ja, genoeg in de toekomst gekeken. We gaan alleen nog even in de toekomst kijken van vandaag. Want wat zit er aan vandaag al met de uitzending? Ja, natuurlijk de band van de week, de Carnivals. Yo, The Wild We're Young en ook nog Paid My Dues. En even kijken wat ik nog meer... Ik heb nog een track van PH Vet. Net hoorde dus al, samen met Jack Perro. Maar ja, die heb ik gewoon onder de noemer Jack Perro. Dus ja, dat betekent dat ik PH Vet gewoon nog een keer ga draaien. Maar dat is helemaal pas. Echt helemaal aan het einde. Een nieuw plaatje in het lijstje van Gijs Favorieten. En dat is ook weer echt een echt favorietje van me. Eh, ik denk dat ik ook wel toe ga komen aan een, een ex-band van de week plaat. Ja, het is ook een beetje een eh, nieuw onderdeel sinds de korte connectie weg is. Ik heb er alleen nu niet echt een hele geweldige naam op eh, weten te verzinnen. Maar tot die tijd moet ik het gewoon de ex-band van de week slash Gijs favoriete plaat. Nou ja, vandaar is het dus een band van de week plaat geworden. Ehm, het gekke genre deel doen natuurlijk ook weer mee. Dat is om half vijf weer stipt, want ik ben vandaag natuurlijk wel weer op tijd. En even kijken, ja. Ik ga nog even heel gauw met je hebben over Baskerville. Ja, dat eh, heb ik, voor mij, heb ik het voor mij al een keer over gehad. Maar ja, maar mij niet uit, want ik vind Baskerville, Baskerville heel vet. En er komt natuurlijk een nieuw album aan van Baskerville. Ja. Zodra die uit is, dan ga je het meteen horen. Dat beloof ik je in ieder geval. Eerst verder met muziek, want ik zie dat ik weer helemaal uitloop op mijn schema. En het gaat er helemaal niet goed komen natuurlijk. Nee, Arjen zegt het ook al. We gaan gewoon start. There is okay, ik zei dit en mama doe de ham. La, la. Why and smile, honey? That's what I'm Yo, coming in with a sound fresher than cut grass.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 Mama do the hum, mama do the hum, hum. Mama, won't you please let me do the hum? hum. This much energy is beyond me. I just want all of these girls to be on me. And maybe even one of them could be Beyonce. We ain't gonna pack that rap noise in. All of that cheesy stuff, clap, clap, sing. And we're gonna burn some calories right here, right now. Ain't over till I fat boy slims, mama. Mama do the hub, mama do the hub, hub. Mama won't you please, yeah. mama do the hub, mama. mama knock her run back down. Uh, bust a little jiggy is the drum track pound. Half the brimmer just making her own crowd with the other half driving like. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Uh, so flick your flag butts at once on a mad one like yeah, yeah, mama can harm. Mama do the hum, mama do the hum hum.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 Uh, so flick your back, bust out once on a mad one, like yeah, your mama can hump. Er Is. Oké, ik een lijstje van Gijs En dat oneindig grote lijstje waar vandaag dus weer een plaat toegevoegd gaat worden. En Mama Doe de Hump op jouw radio 501. Lekker, maar we moeten door. want eh, ik, ik zei het net al, ik heb geen tijd te verliezen. Eh, ik heb gisteren dus eh, geïntroduceerd de band van de week, de Carnivals. Uit Zweden komen ze. En op de site staat een stukje, moet je maar even lezen. Radio501.nl, dan zie je het allemaal vanzelf wel. ook meteen even ja, verzoekjes of zo aanvragen in de chatbox. Moet je even naar live luisteren. En dan eh, moet je het vanzelf allemaal kunnen vinden, denk ik. Maar ja, ik draai dus vandaag weer twee plaatjes van de Carnivals. En ik begin met While We're Young. The streets are on fire. The crowd is ready to ignite. And as I'm pushing you higher. You turn and whisper, hold tight. The streets are on fire. On every corner, under every light. There's a heart for hire. But we don't care. Cause we are with fire. And the reflection in your eyes, a hint of admire. A promise that we would tell no lies. I can't stand the pictures in my head. Is your desire for you? beetje uit Nederland. De Elementary Penguins en Everybody Knows My Name. Especially on the Dance Floor. Lekkere goede radiotitel ook. altijd fijn. En daarvoor de band van de week, de Carnavales. Met, de. Eh, wat was nou ook weer? Uh, While We're Young, ja. Altijd goed, uh, altijd lekker binnenkomen. Zometeen natuurlijk het gekke genre gedeeld over een, nou, een minuutje of acht of zo, denk ik. Nou, ik heb nog twee, twee knallers voor je klaarstaan hoor. Twee echte, echte gijsplaatjes. Zou ik eens bijna wel doen, Laten we beginnen met Heavy Light en Hey... Wat vind ik dat een vette plaats. Echt waar hoor. Heerlijk. Ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht. Any Moment Now. Die is wel iets anders dan deze plaat. Maar ik vind die ook wel lekker hoor. Ja, wat even compleet wat anders is dan Heavy Light. En ook niet uit Nederland komt, maar uit Zuid-Afrika. Heb ik nog live gezien in Alkmaar zelfs. Bitter einde, die denkdansmachine. die gewoon Ek voel myself verdedig teen die stewige belediging Sien die nou die bewens van die storm laat verdaar Steek ek stap een vinger uit, wijs het altijd terug na my Dus eindelijk in myself met wie ek eindeloos beklui My vingers in een vijs en ek hou dus thuis Terwyr is in my hart en in lijf My leven soos een bedrijf So voort soos een aas en die tijd Mors is waans en is verbaas En toe vind ek ek gaf van nood tot rasend Vat het ons persoonlijk en ek wonger elke oorlik Of want moeilijk is die woorde zelfs nog groter as my kop Pops is een ballons kop, was die grond die bop Is in my mond stop, er is een mond Pops is een ballons kop, was die grond die bop Is in my mond stop, er is een mond Die pols kom nog tijdelijk, flippen onvermijdelijk eerlijk, ek sê van niemand jammer vir die woord wat in my is Ek rap vir die eer van eerlijk wees Elke lijn soos die pijn van een geweer die nou lees Weer is ons de hectiek, maar ek skryf wat ek sien Bitter einde wat jy hoor al soos ek doen als we zien So spring met jou brein, sind die refrein Druk en verdwijn, ek wil jou pijn Blink in die sonskijn, bring jou eie wijn Pops is een ballons, kop was die hand, die pop is in mijn mond, stop voor een second Pops is een ballons, kop was die hand, die pop is in mijn mond, stop voor een second yeah. Van is die pop hierdie Ek nie skop liekie Kijk hy wiegs toch een biekie Dis die dubstep nie Maar mens kan dans op een flikker Lig nie deel van een trend nie Nou sien tieners maar skrikkerig Maar ons brand met een lig Wat vir jou al skyn En ons weet jy gaan ons nooi Vir hy piekniek in jou tuin Vra vir Arcade Fire Nou skree my stem die hardste Sing weer die refrein Hou op om ons te verveel Speel een ander deel weer Ek's lis vir saam skreeuw En maak toch my keel seer Speel om meer as twee keer Sblief, sblief meneer Weer, weer, weer, weer, weer, weer, weer, weer. Machine. Ja, die zag ik dus samen met Jack Pedro, die ik ook al gedraaid heb. En met PH Vet zag ik die al. Nee, wat zeggen? Nee, niet PH Vet, sorry. Dat, eh, daar verspreek ik me. Ik heb het over het Van, van En met die drie zag ik tegelijk. Ja, ik had al die Zuid-Afrikanen wel eens door elkaar tegenwoordig. Want ik ben er ik, heel veel, heel veel Zuid-Afrikaanse muziek ondertussen. Ja, PH Vet dus. Eh, maar, maar, dit eh, Van kook dat kan ik misschien nog wel even draaien vandaag. Dat is ook wel even lekker. Dat is wel even wat anders dan Jack Pedro en, en Bitterijn. Dat is namelijk echt, echt Zuid-Afrikaanse rock, ja ik vind dat wel lekker. Dat, eh, ja, misschien als je een beetje invloed, een eh, beetje, een beetje weet wat, hoe de Zuid-Afrikaanse muziek in elkaar zit. Dat zijn eh, heel veel van die oudleden van Fok of Politicar. Vind ik trouwens wel een geweldige bandnaam overigens. Maar ja, dat is hijde. Het zal wel wat zijn als ik nou uit dit groene bakje met al die 63 genres zijn ondertussen een uitgerekend Zuid-Afrikaans gaan pakken. Want ja, het is weer tijd voor het gekke gedeelte natuurlijk. Het is half zes en half vijf. Ik zit er wel lekker in vandaag moet nog even wakker worden volgens mij. Eh, nou ja, tijd voor het gekke genre gedeelte in ieder geval. Je hoort het muziekje en je ziet misschien op de webcam dat ik het bakje voor me heb. Dus ja, dan is het zover. Ehm, ik, heb zo, ik heb zo meteen een genre in mijn handen en dat verschilt. Het gaat echt alle kanten op. Echt, je kan het zo gek niet bedenken of ik heb het in mijn, in mijn bakje zitten. En dat pak ik zo meteen uit. En ehm, dan kun jij jouw favoriete plaatje van dat genre kun jij aanvragen. Het gijslaag hooglat op Twitter. Het eh, Radio 501 ook op Twitter. Of natuurlijk gewoon op de oude Radio 501 website. www.radio501.nl slash live. Daar zie je in de chatbox en daar knal je maar neer jouw favoriete um, plaatje van het genre dat ik dus zometeen in mijn handen heb. Vergeet het ook keer weer mijn hele 10.000 pauken naar binnen mee te slepen hier. Dus dat eh, moet ik even gauw nog doen. goede geluidseffecten met het bakje ook. Dat hou ik er echt maar in, denk ik. Het, eh, klinkt allemaal erg spannend in ieder geval. Zo, ik ben er weer klaar voor. Het moment van de hele uitzien natuurlijk. Als je overigens nog andere verzoekjes hebt of zo, mag je ook wel even binnen laten komen dezelfde adressen van net. Ik herhaal ze zo meteen nog wel even. Maar ja, dan moet ik ze natuurlijk wel hartstikke leuk vinden, die verzoekjes. Nou ja, in ieder geval eerst even verder met uh, het genre gedeelte. Ik heb weer een eh, blaadje in mijn hand. Zo, wat gaat het vandaag worden hoor. De pauken doen het. Dat is duidelijk. Het gekke genre gedeelte van vandaag. En het is vandaag 12. De 12 is het vandaag. Het is vandaag geworden. soul. Je kan het doen met eh, jouw favoriete soulplaatje, kan je aanvragen. Het het radio 501 of door de website www.radio501.nl slash live. Daar ergens op de babbelbox en dan eh, moet je maar even jouw favoriete soulplaatje aan laten vragen. Ja, ik ga in ieder geval op zoek naar een, eh, een mooi soulplaatje. Ga ik eerst even verder met een band die ik gisteren ook al draaide, maar die ik zo ongelooflijk vet vind dat ik ze gewoon nog een keer ga draaien. Want het is ex-band van de week. Voor mij was het toen zelf nog band van de maand. Dus dat komt allemaal wel goed uit. En ik vind het zo'n vette band. Het is nog steeds een van mijn favorietjes. Man Like Me and booze. say what? Nee, ja, helemaal niks meer. Dus Man Like Me en Booze. En jij kan nog even gauw jouw soulplaatje aanvragen. Het al gehad het Radio 501 of de website www.radio501.nl slash live. Ga ik even verder met de band die het echt net aan verloren heeft van de Carnivals als band van de week. Maar ik vind het wel heel lekker. Skillend is dit, It's Not Me, It's You. Skillet, It's Not Me Is You. Even je dagelijkse portie rally rock op de radio. Ja, dat is gewoon keiharde rally rock. Maar ja, ik heb het al vaker gezegd, ik vind het nog steeds zo ontzettend vet. Skillet, die eh, komt me misschien ooit nog wel even langs als bij Band van de Week. Weet ik nog niet. Moet er even goed over nagaan. Ze hebben dus de tijd net verloren deze week met de carnavals. Ja, maar misschien vind ik deze week weer iets zo geweldigs nieuws. Dat ik, eh, dat, dat, dat gewoon de, eh, als, als Band van de Week knal volgende week. Maar ja, dat, wat ik zeg heel ver in de toekomst kijken natuurlijk. Moeten we niet doen. We moeten gewoon even bij het heden houden voorlopig. Ehm, ik heb nog zeker een uur te gaan. Zeker nog een uur en twintig minuten. Dat gaat wel lukken in ieder geval. En eh, ja, het, eh, het gekke genre van vandaag was soul. Ja, en ik krijg al iets binnen van James Brown. En ja, zal ik die maar gewoon draaien. Want dat is toch wel Mr. Soul natuurlijk. Dat moet ik eerlijk zeggen ben ook al niet zo van de soul. Ja, ik heb, ik, die laatste tijd, die genres die ik pak, nou ja, rock gisteren dan, maar het is niet echt allemaal mijn favoriete genre. Dus het zit mij niet helemaal eh, lekker. Ik moet misschien toch maar eens een keertje zeer fout of zo gaan pakken. Misschien dat, eh, misschien dat ik dan wel genoeg weet. Ik denk het wel. Maar ja, deze plaat wordt in ieder geval aangevraagd van James Brown. Dan draai ik hem ook al gewoon. Cold Sweat op jouw Radio 501. Hot Sweat op je radio. Nog even dat uh, saxofoonstukje pakken dan. Ja, doen we dat ook gewoon meteen. Altijd lekker. Ja, ik zal me net bedenken. Dit muziekje dat ik altijd op de achtergrond gebruik. Is ook wel een beetje soul, hè? Ja. ja nou, om nou dat hele muziekje te gaan draaien, heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel zin in. Want ja, veel eh, spannender dan dit gaat het dan eigenlijk ook niet worden. En veel meer dan een piano. Ik denk dat je het meer een beetje lounge muziek kan noemen, dit. Nee, in ieder geval, Ehm, in de tweede uur draai ik nog een plaatje, want ik heb alweer een, eh, een eh, ideetje van wat, uh, wat, wat, ik kan draaien. Van een, een invloedje van mij. Een leuk invloedje, dat kan ik wel zeggen. Het is, ja... Nee, ik ga er helemaal niks verklappen. In de tweede uur komt dat langs. Wat ook in de tweede uur langs komt is een, nou laat ik het zo zeggen, opvallende donderdisk. afgelopen week hadden wij... Uh, Avicii met Wake Me Up, oftewel de nummer 1 van al anderhalve maand van de top 40, vond hij op zich ook al een aparte beslissing. Maar toch hebben we daar maar van gekozen. En ik heb er deze week ook weer eentje voor je klaarstaan. Ja, weet het nog niet zo. Nou ja, in ieder geval, dat hoor je allemaal in twee uur dus wel. Eh, en dus ook die soulplaat. En dus ook van alles nog een, een plaatje aan, een het lijstje van Gijs toegevoegd gaat worden. Ja, het kan weer niet op. Het is allemaal weer veel te veel. En ik moet alles weer even klaarzetten. Voor mij typ ik dat zo. Nee, het gaat niet echt lekker vandaag. Ik, ik ben al wel een beetje een warhoofd vandaag. Het, is, het maakt ook allemaal niet uit. We verder met die plaat die ik nog steeds als hit wil bombarderen. Maar ja, het lukt maar niet. Het lukt me niet. Misschien moet ik het toch maar een keer aan toegeven. Maar ja. Blijf wel een leuke plaat. Macklemore met 84 Fly. Dit is Gold. Everything is gold. Everything is equal. Posted on the porch, just chilling. Me and my people. Eyelids closed, gold sun shines on. The world's coated in a gold krylon. Yeah. In these days, days, days, they never run away. Gold tints, shades that block out that golden haze. Take all the gold from the pawn shop that lives behind the case. And g- g- give it away. Give it away. Give it away. When gold erupted from volcanoes in the heavens. And every shrine that existed in time melted. Tombs open, dookie ropes on the barrels. When everything is gold, who cares about the cats? they say the gold's the skin of the gods. You can't take the band-aid when you're gone. Nah, nah, uh, uh, uh, uh tip over that kiosk in the mall. As the sunset falls into tomorrow. Today we're feeling like gold. 500,000 sold. Slick Rick, gold, rope on, hella Stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded, 14 karat plated, so it feeling like gold. 500 thousand soul, slick Rick gold, rope bond, hella gold. Today we feeling like gold. So fresh at the toes. Gold slugger faded. 14 karat plated, so we're feeling like gold. Alright, now we open up that car door, hop out, hope they notice us. Throughout society, we've been locked in that Cobra clutch. More gold bottles, gold bottles never sober up. Dip Jesus and gold, I trust. I solemnly swear to wear my cross and stuff. Separate myself by sticking out just because that's how you illustrate power and who you're above. But nah, tonight we take it, take it, giving it back. Crack open the vault, let everyone mob in the bank bank. Take whatever they want, we party and get thanks. I've been rocking gold chains since P was in a tank. You only live once, you only live once. Watch Rick Ross give his Jesus peace to a bum. Cause tonight, we ball, we ball, we coming up. Painting the glow gold, two stepping on the sun. Like gold, 500,000 sold. Cost at least 10 racks to get 16 gold bars. Gold rush, suck on my gold dust stunting. Under these gold trunks, that's two golden nuggets. Uh, flying on the gold eagle, flyer than the rest of them. Past the space needle, golden shower on pedestrians. Excuse me, that's my bad, that's my eagle. And he shouldn't of. My eagle got hair, that motherfucker got a mullet, bra, And it's gold. Two girls, gold grass. Lounging on the water, beating the gold sand. Sipping on Orangina, arms around them both hands. They're sipping old English right out of a gold can. Two girls, gold spandex, so pretty. Girl ain't even gold, she just got golden girl titties. I'm kidding. Everyone is gold in my city. You paint Betty White gold, even Betty White can get it. Get it, get it, get it. Today we're feeling like gold. 500,000 sold. Slick Rick, gold, rope on, helico. Stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded 14 karat plated, so we feeling like gold. 500,000 sold. Slick Rick gold, rope on, hella cold. And we stay fresh, so fresh at the toes. Gold slugger faded 14 karat plated, so we feeling like gold. 5, 0, 1. I think, I think it's that time again. I said, let's go. No one man can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got to dance. I said, go in and then go down, go, go in and then That's all you've got. Come on now. Please be serious. Are you ready? Let's go. I said, no one man can make you, but you got to dance. Got to dance. No one man can make you, but you got to dance. Got to dance. No one man can make you, but you got to dance. Got to dance. No one man can make you, but you got to dance. Got to dance. I said, go wine and then go down. Let's go. Go wine and then go down. Come on now. Go wine and then go down. Ah, come on now. Go. You see, it is easy. Anyone can do it. I mean, samen met Takura. Die doet er ook nog Dat is bijna vergeten, zo mooi, zo lekker nummer is het. Zimmer Frame. Oh no. Is that all you've got? Ja, meer gaat niet worden, jongens. Perfect, zo gaat hij goed. En eh, ja, wat draaide ik daarvoor ook weer? Mecklemore met Gold. Oh ja, die, die plaat die ook maar geen hit wil worden. Sowieso al een tijdje geen, eh, geen hitje, geen, eh, geen nummer van Mecklemore meer op de radio gehoord. En natuurlijk met Kent Holders. Dat is natuurlijk dat is een grote hit in, het thrift Maar ja, die kent iedereen onderhand ook wel. Er een heel de piep af hier in de studio. Maar dat niet uit. Eh, daar hebben jullie misschien helemaal geen last van. Even kijken. Verder met een, eh, een, een, item zonder naam. Ja, een ex-band eh, van de weekplaat of zo. Ja, ik, ik, weet het niet. Ik moet er even flink over nadenken. Over heel veel dingen moet ik nog flink over nadenken. Maar het komt allemaal wel een keer goed, jongens. Wees me niet bang. Ja, deze band is ook een keer band van de week geweest. Ja, nu zijn ze toch wel een, lekker bezig in ieder geval. Met het debuutalbum Settle dat uitkwam. En daar scoren ze nu veel hits mee. Of overal nergens. Ze staan ook overal en nergens volgens mij. Maar ja, ze worden ook gewoon niet nog gedraaid. Disclosure. Dit is Ledge. show. Terwijl het allemaal 62 e uitzending is. Gaat lekker eh, allemaal. Nou ja, ik ga nog even flink over nadenken. Dan kom ik in het, eh, tweede uur weer terug met van allemaal plaatjes. En dus ook nog een extra plaatje. already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck.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 Kijk voor meer informatie op www.bav-4- you.nl en boek de training die bij u past. BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag Radio 501. Nu op Radio 501. Hoog tijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. is wordt gebombardeerd. Want eh, ja, die donder van vandaag, daar moet ik nog even mijn mening over uiten. Daarvoor overigens Assigned Express met I Never Saw This Coming. Welkom bij het geweldige tweede uur van Hoogtijd voor Want ik hoor van alle kanten dat de webcam die doet. Maar ja, hier doet hij het wel gewoon. Dus eh, ik zeg jongens, niet zo zeuren. Gewoon, eh, gewoon lekker luisteren, dat is ook hartstikke gezellig. Kom vanzelf wel een keertje naar jullie toe waarschijnlijk. En even kijken, verder met genoeg gezeurd. Nou ja, genoeg gezeurd. Ja, dat weet ik dus niet. Want wij hebben dus elke week op de donderdag de, de donderdisk en wij krijgen elke avond van tevoren, tenminste, ja, nou, de donderdag DJ's, dat ben ik dan, dat is Rogier van Diesveld, het is, die zit vol mij met, met de donderslag. Uh, Johnny is dat, Johnny van Horen. Um, Cyril, die hoor je na mijn programma is En ook uh, Gio, a.k.a. GW Style. Die hoor je dan helemaal aan het eind van de dag nog. Ja, precies dat jij inderdaad. En eh, nou ja, die, die, krijgen dan altijd elke week van tevoren, ja, elke dag van tevoren, die, die, avond erop krijgen, ze, krijgen wij een mailtje. Um, ehm, met de donder is van deze week. Nou was het vorige week uh, Avicii met Wake Me Up. En dat vond ik eigenlijk al een dubieuze beslissing. Omdat dat al anderhalve maand de nummer 1 was in de top 40. Maar ja, oké. Okay, nou ja, keer geaccepteerd. Maar ja, of ik het deze week moet accepteren weet ik niet zo erg. Het is namelijk, eh, ja, durf ik het uit te spreken. One Direction. Ja, <laughs> Armin gaat hier al bijna over zijn nek inderdaad. Nou ja, dan moet ik eerlijk zeggen... ik ga niet mijn mening uit op een of andere boyband. Het eh, maakt me op zich niet zo heel veel uit. Maar voor de rest vind ik het wel een beetje een aparte beslissing. Want als ik, ja, we hebben wat de donderdisc gehad van eh, onbekende artiesten, weet je wel. En die wel een beetje promoten. Dat, wat, wat, wat, we wel meer doen hier bij 501. Maar ja, nou hebben we dus zo'n eh, ontzettend bekende artiest. En ook nog, ja, het is niet mijn favoriete artiest. Laat ik het daarop houden. One Direction, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik toch maar eens overleg moet gaan met alle, eh, alle, alle, don, alle, alle DJ's van de donderdag. Want eh, dit, dit, dit, kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet, hè? De donderdisk. Dit is de donderdisc. Risk van Radio 501. Daverende donderdag. Maar ja, ik vind het ook zo flauw om er niet te draaien. Ik heb het er toch al zo veel over gehad. En hier krijg ik alweer een... Eh, kijk, ik krijg hier het mailtje van het taxiteam, dus dat komt helemaal goed. Dat betekent dat we vorige, volgende week weer een, eh, een heerlijke non hebben. Ja, nog even doorbikkelen met One Direction. Een best song ever. Yippie. De donderdag. zeker. Eh, nu genoeg. In ieder geval, eh, One Direction, mijn best song ever. Nou, die gaan waarschijnlijk niet vaak meer gedraaid worden in mijn programma. En ik denk dat we even een flinke redactievergadering moeten onderhouden. Want eh, ja, ik ben op zijn zacht gezegd not amused natuurlijk. Verder met Deadmau5, Professional Grievers. Professional Grievers. Verder met het, eh, ja, ik heb weer even eh, genoeg van deze plaat gehad. Namelijk, ja, dat is, ik vind het wel leuk. Ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekkere muziek. Maar op een gegeven moment is het toch wel een beetje veel van hetzelfde natuurlijk. Dus ja, moeten we niet hebben. Nou moet ik eerlijk gezegd, eigenlijk is dat hetzelfde met de eerste volgende plaat die ik ga draaien. Maar ja, die vind ik dan, zo zeg maar, dat we iets lekkerder dus daar kan ik wel weer beter van hebben. Het is namelijk een plaat die ik toe aan het eh, oneindig lange lijstje van mijn favorietjes. Moet ik weer even naar de leunen aan de andere kant van de studio. Even kijken hoeveel staan er nu in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bands staan er nu in. er komt er nu eentje bij. Dus vanzelfsprekend komt er eentje bij natuurlijk. Uh, dat wordt dus de 21ste. Er staan 22 nummers in en 21 bands. En eh, ja, wie, wie, komt er aan nou bij? Ja, wie komt er nou? Ja, dat zijn de, de, de ex-leden van, eh, van, ja, de ex-leden. Ja, dat is eigenlijk Pendulum. Maar dan met het, uh, het nieuwe project, ja. Oftewel gewoon Knife Party eigenlijk. Laten we het nou, niet al te spannend maken, want het klinkt allemaal spannender dan dat het is. En ja, ik ken dit nummer niet onderhand ook alweer een jaar of anderhalf, twee of zo. En ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als eigenlijk met al die andere nummers die in dat lijstje staan. Hij gaat me niet vervelen. En oh, wat is dat toch vervelend als een plaat niet gaat vervelen, want dan moet ik hem zo vaak draaien. En dat is ook zo vervelend, hè? Knife Party met Bonfire komt in het lijstje van Gijs Favorieten. vervelend. Tenminste, als mij ligt. Dus aan toegevoegd aan het eh, oneindig lange lijstje. Eh, verder met eh, nieuwe muziek. Nou ja, ik heb eigenlijk niks nieuws meegenomen voor je vandaag. Maar ja, ik heb het voor mij ook keer over gehad. Binnenkort komt er een nieuw album uit van, van Baskerville. En daar ben ik wel erg benieuwd naar. Want ik vind, die, ik vind dat wel erg vet altijd, Baskerville. En ja, ik, Devil's Town, R-Racing Hearts, Pushing Around is een favorietje van mij. Maar ja, we moeten dus nog even wachten tot het nieuwe album komt. Dus ja, tot die tijd doen we het gewoon maar even met de oude Baskerville. Ook lekker. Dit is Ready to Blow. cause I'm coming Take out the cause I'm coming Ready to blow I got a plug for fun You can tell anyone. Can't deny electrify Yeah, I'm a cheeser I'm tuning in for a show And I switch up rejected I got empty I got even And I'm not easy But I got all you need I try to please as I please, yeah. And I'm coming harder. Oh. I'm coming harder. Oh. I'm coming harder. Oh. Bodies connecting, everybody take cover. because cover. My love, by laughter, my laughter is ready to blow, ready to go. Bodies connecting, everybody take cover. because cover. My love, by laughter, my laughter is ready to blow, ready to go. Bodies connecting, everybody take cover. Cause Bodies connected, everybody take cover, cause I'm coming. Everybody's connected, everybody take cover, cause I'm coming. My love, girl, my love, girl, is ready to blow, ready to go. Bodies connected, everybody take cover, cause I'm My love, girl, my love, girl, is ready to blow, ready to go. Everybody's connected, everybody is Radio 501. de Ankerselburg Cardboard Cutout Boy. Misschien kan ik die wel even uitnodigen voor het, dat eh, feestje in eh, december van mijn eh, Matthijs. Dat zal, wel leuk zijn. Ja, lekker. En daarvoor Baskerville met Ready to Blow. Ook een fijne plaat. Ja, ik wacht dus met spanning af tot, tot het nieuwe album is van de, de, ha de, de Haarlemmers, moet ik zeggen. Dus het Haarlemmers niet. ja, voor mij wel inderdaad. In ieder geval, nou ja, ik heb er wel ontzettend veel zin in. Ik denk dat je wel genoeg gaat horen. Ja, er is dus nu één plaat uit en dat is de The Fuzz. En oh ja, er is ook eentje met, samen met Blauwtsoen is eruit van uh, Baskerville. Ik zal even snel opzoeken of er nog meer staat op de, de internet en zo. Ehm, ja, je hebt nu Gun for Hire. Dat is volgens mij diegene met, samen met Blauwzoen. En dan heb je dus, ehm, oh, dus zie ik zie ook Fruitfly zie ik hier staan en dus The Fuzz. En The Fuzz is dan weer met de zangeres van Orlando en dat is dan weer een beetje uit Rotterdam. En zo hebben ze allemaal weer connectie met elkaar. Het is wel grappig als je dan bijvoorbeeld even op de Spotify kijkt of zo van Baskerville. Dan zie je dat er nu ook een of andere Franse band is die Baskerville heet. En daar staat nu dus nu ook een album van op eh, diezelfde Spotify. Dus dan heb je eronder heb je Disco Biscuits, het echte album van de Nederlandse Baskerville. En daarboven staat dan ehm, de, de, Despuis de T van een of andere vage Franse band. Of dat is nee Spaans is het volgens mij. Of Portugees, weet ik het. Het is in ieder geval niet Nederlands. Het is voor mij heel wat anders dan de Nederlandse Baskerville. Ja, het ziet er allemaal erg vaag uit. Ik zal het even aan je laten zien hier. Despuis Puis de Dat heb je wel vaker bij andere bands ook. Dan staat er bijvoorbeeld is gewoon een band die dezelfde naam heeft van die, eh, dan die band. En dan staat er gewoon zeg maar nog, nog ja, het Spaans of zo. Hè? Ja, dat ja, zo, toch wel Spaans. Spaans, we besloten het is Spaans. Maar ja, het is voor mij heel wat anders dan de gewone paskwil. Dus klik er vooral niet op, tenminste. Ja, of het is hartstikke leuk <laughs> natuurlijk, dat weet ik allemaal ook nog niet. Maar eh, dat moet je zelf maar even weten allemaal. Ik Ben met Fallout Boy, dus I don't care. Turn my music high, high, high. bitches. Just Blaze, Bauer en Jay-Z met Higher. Ja, gaat alweer snel zijn uitzending. Altijd is weer tien over half zes. Dat betekent dat ik nog 20 minuutjes de tijd heb ongeveer... om nog even zoveel mogelijk plaatjes te draaien die ik wil draaien. Zo meteen natuurlijk de band van de week, de Carnivals. Met Paid My Dues. En ook PH Vet kwam nog langs, hè? Ja, volgens mij wel inderdaad, ja. Dit is Billy Talent. Leaves. Zometeen dus BH Vet. Ik denk dat ik daar gewoon mee af ga sluiten. Ja, ik zeg dat ik heb het al heel vaak gezegd. Ik heb nog nooit zo vaak een artiest aangekondigd volgens mij in het programma. Maar ja, dat mag ook allemaal de plek niet drukken, want ik vind het een heel vette plaat. Maar ik denk dat ik wel gewoon meteen even de band van de week heb doorheen ga knallen. Eerst de Carnivals en Paid My Dues. We're past the rough ride. You've left me your hand and you've stood by my side. Ain't no reason for me to explain why all these pretty people are screaming my name. Yet I still need your face in the crowd, cause girl, you know what I'm all about. you comprehend? would you rather see this come to an end? With them through the shadows, reappear in the light. So why you leave me dying tonight? Stay calm and we can make it laugh. This ain't nothing but a ghost from the past. Take it, leave it, it's not up to me. Even though I want it to be. Heaven will burn before it's over. Gewoon drie minuten, de helft, de nou, ene helft van de plaat is gewoon echt alleen maar één grote jam sessie om het worden. Dat vind ik echt heerlijk. Even, even al je energie kwijt. Lekker, lekker. Zometeen, eh, ja, High Times met Steel Primper Die heeft een heleboel reggae-plaatjes voor je klaarstaan, ongetwijfeld. Maar ik ben nog niet klaar. Ik heb nog twee plaatjes voor je klaarstaan. Moet wel een beetje opschieten, maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Zometeen dus. En Helemaal aan het PH vet. Vierde keer ook. Ik deze uitzending. Het wordt bijna, wordt bijna eng. Eh, ik, denk dat je er wel van gaat verwachten ondertussen. Maar ja, eerst nog even de Nederlandse met het rijkland. The Real Youth. Dit is We Are. Real Youth, We Are. En dat was bijna de ene laatste plaat van de hele avond, van de hele middag. En eh, ja, daar gaan we dan. De afsluiting van vandaag. Ik ben er morgen weer 10 voor alle 5 zal we worden ongeveer met de 63 hoogste voor Roland. Bedankt dat je erbij was. was weer een hele gezellig huis. Ik ben weer van alles vergeten. Maar ik kom morgen wel weer. Ja, dan sluiten we af met die plaat waar ik de hele dag al over heb. Van PH Dit is Kill the Universe. Tot morgen en veel plezier met Cyril. these nuts, free sluts, trigger with the overtone. Fuck it, don't believe us. Can't be the best if you love what I'm saying. Get nuts, get rough, get the fuck off the stage. Just the year of the meticulous. Fuck triangles, luck, pluck my angel. Fuck small time labels, I'm gravity. Water to the fat guard, datings to the black star. Sucker punch, love, gut, wonderlust. Kill the universe. the shade of the trees, from the lights and the leaves to the bites on your knees. Kill the universe, might get a sight of the breeze. You're not psychic, you're free. I'm the architect, bitch. Kill the universe. Couldn't pull your life from the sea while you're striking and plea, but Poseidon is me and inside him is clean. An advisor contrived by the icicle dream couldn't fly with the beam. I'm not evil at all, I'm just a good boy. Living in your head, making voices, helping you make choices. Speak to the freaks and the preachers. Speak to the middle class kings and the meekest. Feature the creatures coming out your speakers and speeches pieces. Looking at the whole missing pieces. Make you believers. Want you to see this. Never see the world till you see how I see shit. I'm just a zombie with the conscience, looking at my options, living in a world made of monsters and gods, dealing with my props, finding all the questions answers, trying to be the best in the zombie conglomerate, managing my meat flow, party all night at the human brain meat show, trying not to sleep, yo. Everybody's dead, kill the universe next. It's the end of the week, let's freak, yo. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. Kill the universe. This is Radio 501, 501. your number one station. Your number one station. 501.